En ook worden hun verwondingen steeds heftiger. Volgens deze chirurg komt dat door cobra's. Vroeger hadden bijvoorbeeld strijkers of nitraten. Daar konden we vaak reconstructies van één of meerdere vingers uitvoeren. Nu is helaas vaak toch dat de hele hand eraf is en dat we niks meer kunnen reconstrueren. Tot nu toe zijn dit jaar al 14 kinderen een hand, vinger of zelfs arm kwijtgeraakt door iedereen illegaal vuurwerk. Dat zijn er twee keer zoveel als vorig jaar. En dat terwijl het oudjaarsavond nog anderhalve week op zich laat wachten. Een gezin met twee kinderen eist tonnen schadevergoeding van KLM. Ze zeggen dat er aan boord van hun vlucht van Atlanta naar Amsterdam bedwansen zaten. Op foto's is te zien dat hun lichamen onder de rode vlekken zaten. KLM wil nog niet reageren op het verhaal omdat de zaak nog loopt. Carrie op vrijdag verdwijnt van tv. De talkshow van Carrie ten Apel wordt geschrapt door Omroep Max omdat ze moeten bezuinigen. De hele publieke omroep moet elke, moet de komende jaren dik 150 miljoen euro bezuinigen. Bij andere omroepen verdwijnen daarom ook een boel tv-programma's. En de man die vooral bekend is van deze gigantische kersthit is overleden. Oh, I can't wait to see those faces. Chris Ria natuurlijk. Hij had vooral succes in de jaren 80 met bijvoorbeeld Josephine. In totaal verkocht hij 30 miljoen albums. Chris Ria had al langer problemen met zijn gezondheid. Zijn alvleesklier en delen van zijn darmen en maag moesten begin deze eeuw worden weggehaald omdat hij kanker had. In 2017 zakte hij in elkaar tijdens een optreden. Zijn familie zegt dat de zanger van Driving Home for Christmas in het ziekenhuis is overleden. Het weer overwegend bewolkt en het komt vannacht af naar 0 tot 4 graden. Morgen is het bewolkt en wat kouder dan vandaag. Het wordt dan een graad of 5. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is er geen sprake van een avondspits door de kerstvakantie...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 Vrouwen moeten elke twee jaar een uitnodiging krijgen, maar dat wordt al jaren niet gehaald, vooral door personeelstekort. In Frankrijk is postbedrijf La Poste getroffen door een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor de klantgegevens. Wel is de bezorging van pakketten en bijvoorbeeld kerstkaarten verstoord.